Michel Koenen met het NOS-journaal. Jos Brecht, de verdachte in de zaak Nicky, valt op het spoor na een tip van een getuige. Die zei de man van 55 te herkennen van de foto's... die afgelopen woensdag op de persconferentie van de politie zijn getoond. Volgens Peter R. de Vries, die de familie Verstappen al jaren bijstaat... sliep Brecht in een kleine tent en werd hij in een open veld opgepakt. Hij zou tot nu toe geen verklaring hebben afgelegd. En vandaag gaan er Nederlandse rechercheurs naar Spanje om met Brecht te praten... Het kabinetsbesluit om de gaskraan in Groningen dicht te draaien... kwam voor alle ministers als een complete verrassing. Ook voor hemzelf, zei minister Wiebes gisteravond bij Zomergasten. Iedereen was overrompeld door het radicale besluit... maar volgens hem geloven nu alle ministers in de plannen en staat iedereen erachter. En naar eigen zeggen heeft hij overal lopen zeuren en lopen trekken om het voor elkaar te krijgen. En Wiebes snapt dat veel Groningers sceptisch zijn... omdat de plannen nog niet vastliggen, maar volgens hem is dat besluit onomkeerbaar. En in de Amerikaanse staat Florida heeft een schutter het vuur geopend in een restaurant in de stad Jacksonville. Daar was een evenement voor gamers aan de gang. Er zijn zeker vier doden en meerdere gewonden, zegt de politie. de schutter heeft zichzelf om het leven gebracht. De schietpartij was te horen op het streamingplatform Twitch... waarop gebruikers hun gameseries kunnen uitzenden en bekijken. Het weer nog. De regen die trekt langzaam weg richting Duitsland. Verder waait het stevig en koelt het vannacht af naar een graad of 14. Overdag bewolkt, maar later op de dag vanuit het westen af en toe zon. Lokaal kan een bui vallen bij 18 tot 22 graden.